Rond deze tijd komen ze bijeen en ook ambtenaren van het ministerie van Financiën zijn erbij. Scheringa probeert een koper te vinden voor zijn DSB-bank. Hij sprak vanmiddag op het ministerie van Financiën met minister Bos over mogelijkheden om de bank te redden. Beiden noemden het een constructief gesprek. Bos wil niet speculeren over de kansen, maar voor het gesprek zei hij weinig mogelijkheden te zien om een faillissement af te wenden. De Britse overheid zal Geert Wilders niet tegenhouden als hij naar Engeland komt. De PVV-leider is van plan morgen naar Londen te reizen voor overleg met een lid van het Britse Hogerhuis. Wilders wilde in februari in Engeland zijn film Fitna laten zien, maar hij werd op de luchthaven teruggestuurd. Een Britse rechter oordeelde dinsdag dat de politicus ten onrechte de toegang was geweigerd. De bvv leider wordt wel streng in de gaten gehouden als hij op bezoek komt, zegt de Britse overheid. Op basis van zijn gedrag en uitlatingen wordt beslist of hij later nog een keer welkom is. De voetballers van VV Gestel uit Eindhoven zijn weer allemaal vrij. Twaalf overwegend minderjarige spelers en twee begeleiders werden zaterdag opgepakt voor openlijke geweldpleging. De jongens belaagden tijdens een wedstrijd een 18-jarige tegenstander die werd geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag. Die is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Gisteren mochten al zes spelers naar huis. Vandaag liet de politie ook de laatste vijf vrij. De voetballers van VV Gestel zaten volgens de politie zo lang vast... omdat ze niet wilden meewerken aan het onderzoek. Het weer vannacht meer bewolking met regen vanuit het noorden.